Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De besnacht bezoekers van Pinkpop aanreed... wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Bij de aanrijding, vlak voor de ingang van een van de campings van Pinkpop... viel één dode en raakten drie festivalgangers ernstig gewond. Ze verkeerden in kritieke toestand. De verdachte van 34 uit Heerlen is na de aanrijding doorgereden... en meldde zichzelf vandaag bij de politie in Amsterdam... Of hij met opzet op de mensen is ingereden is nog onduidelijk. Een man uit Leeuwarden moet vier jaar de cel in voor internetoplichting. Hij bouwde webshops voor bedrijven. Daarin verwerkte hij software waarmee hij mailadressen en wachtwoorden kon achterhalen. Daarmee kocht hij dure spullen bij webwinkels die hij vervolgens weer verkocht. Volgens het OM heeft hij ruim een ton buit gemaakt. Er is ruim 500 keer aangifte tegen de man gedaan. De meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als ze in aanraking komen met haren van de eikenprocessierups, die enorme huidirritatie kunnen veroorzaken. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een enquête. De rups komt door stijgende temperaturen steeds vaker voor. Uit de enquête blijkt ook dat er weinig kennis is over de berenklauw, die bladen veroorzaakt, en over insectenbeten. Een helikopterpiloot van Defensie krijgt de militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding die het Nederlandse leger kent. De 36-jarige Apache-piloot en Afghanistan-veteraan Roy de Ruiter... wordt op 31 augustus geridderd door koning Willem-Alexander. Pas dan wordt bekendgemaakt voor welke daden hij de Willemsorde krijgt. De Ruiter kreeg in 2013 eervol ontslag, maar is nog reservist. De laatste keer dat de militaire Willemsorde werd uitgereikt... was in 2014 aan voormalig commandant Gijs Tuinman voor zijn werk in Oeruzkamp.